uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6 gedupeerden niet verhogen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012... via de gemeente bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt... een schadevergoeding van 7000 euro krijgt. De ex-medewerkers vinden dat bedrag te laag... en eisen een bedrag van tussen de 20 en de 40.000 euro... De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject... en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof chroom 6 in verwerkt te zijn. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen... tegen de regering van president Trump. Ze zijn het niet eens met het uitroepen van de noodtoestand... bij de grens met Mexico door de president. Het gaat onder meer om New York en Californië... Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen... zodat hij buiten het congres om geld vrij kan maken... voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. Eerder deze maand sloten de Republikeinen en Democraten nog een akkoord in het congres... waarin 1,4 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor de muur. Trump wil echter 5,7 miljard en probeert met de noodtoestand... de rest van het geld binnen te halen. Nederlandse huishoudens hadden in 2017 een gemiddeld vermogen van ruim 28.000 euro... Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat bedrag is ruim 6000 euro meer dan in 2016. De stijging komt volgens het CBS door de gestegen woningwaarde. Uit de cijfers blijkt verder dat 10% van de Nederlandse huishoudens... een negatief vermogen heeft van in totaal 51 miljard euro. Dat komt vooral doordat bij sommige huiseigenaren... de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de woningmarkt. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt naar het westen over het land. De minima liggen erbij rond de 6 graden. Morgen is het zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden... waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt dan 9 tot 11 graden.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 out some Mexicans. Does anyone remember how we did it back then? she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though.